Mautschreurs met het NOS Journaal. Presentatrice Floortje Dien van het Rode Kruis kan het land niet uit. Dessing is in Jemen voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld. De Nederlanders zitten in een gebouw in de hoofdstad Sanaa... waar sinds enkele dagen gevochten wordt. Afgelopen nacht waren er bombardementen. In Jemen woedt al een paar jaar een bloedige burgeroorlog... tussen Houthi-rebellen en aanhangers van oud-president Saleh. Afgewezen asielzoekers die Duitsland vrijwillig verlaten... krijgen van de overheid een extra premie. De autoriteiten hopen dat meer mensen het land vrijwillig verlaten... naar bijvoorbeeld Irak of Afghanistan. Er was al een vertrekregeling, maar die wordt nu uitgebreid... en kan oplopen tot 6000 euro voor een gezin. De terugkeerpremie geldt niet voor alle asielzoekers. De politie is op zoek naar een vermiste 15-jarige jongen uit Schiedam, Abdullah Masmahor. Er is een ember Alert uitgegeven. De dove en autistische jongen liep vrijdag weg van huis en heeft volgens de politie geen jas aan. De begeleidster van Abdullah zegt dat hij het verstand heeft van een kleinkind en van oude spullen houdt, zoals verroeste wasmachines. Mensen in de omgeving van Schiedam wordt daarom opgeroepen tuinhuisjes of kelderboxen te controleren. In de Eredivisie heeft AZ de tweede plaats veroverd. De club won de uitwedstrijd tegen VVV. In Venlo werd het 2-0. Met deze uitslag staat AZ nu één plek hoger dan Ajax... dat gisteren 3-3 gelijk speelde tegen Twente. In de Eredivisie zijn vanmiddag nog drie wedstrijden. PSV heeft Sparta op bezoek. Roda speelt thuis tegen Heerenveen. En in Breda neemt NAC het straks op tegen Excelsior. Het weer vanuit het noordwesten langzaam droger. Vanavond en vannacht kan in de kustprovincies een bui vallen. En het koelt af naar een graad of 4. Morgen valt er een enkele bui, maar er is ook af en toe zon. Het is vrij zacht met 6 tot lokaal 10 graden.